Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een van de opgepakte jongens die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag... bij het concert van Taylor Swift in Wenen heeft bekend. Dat zegt de Oostenrijkse politie. En ondertussen baalt deze Swiftie enorm dat er nu drie concerten zijn gecanceld. It's been our dream for like 13 months. We bought tickets more than a year ago. We made like 180 bracelets. And it's just, you know, like we're preparing for the whole community, meeting people, which was actually happening right now. So I'm happy about that. ze vertelt dat ze de tickets een jaar geleden al had gekocht en 180 armbanden had gemaakt om uit te delen. De twee verdachten van 19 en 17 waren van plan om zichzelf op te blazen tussen de fans. En bij een huiszoeking zijn ook chemische stoffen daarvoor gevonden. Ander nieuws dan. Het Nederlandse gezin uit Urk dat gisteren werd gered uit een ingestort hotel in Duitsland... blijft voorlopig langer in Duitsland. Want de vader ligt volgens Omroep Flevoland nog in zorgelijke toestand in het ziekenhuis. Hij heeft onder meer een gebroken arm en een beschadiging aan zijn slokdarm. De moeder en het zoontje raakten niet gewond. En bij de gemeenteraadsverkiezingen in Heist op den Berg in België staat een bijzondere kandidaat op de lijst, is te lezen bij de VRT. Het gaat om Nicolas van Winsen van 33 en hij heeft het syndroom van Down. Van Winsen wil zich daarom ook inzetten voor mensen met een beperking. En die moeten volgens hem gelijke kansen krijgen. En als hij wordt gekozen, dan krijgt hij wel een buddy die hem in die partij zal gaan begeleiden. En in de gemeente Dronten zijn ze helemaal klaar met allerlei meuk die in het riool belandt. Ja, het gaat van eh, sigarettenpeuken tot blikjes en zelfs olie. En het heeft natuurlijk ook gevolgen voor de waterkwaliteit. Nou, om daar nu aandacht voor te vragen zijn er speciale zeetegels geplaatst... naast allerlei putten in Dronten. En het is eh, hard nodig, zegt de initiatiefnemer. Nou, die sigarettenpeuken die je ook hier zie helaas niet liggen... die stromen uiteindelijk die kolk in. Via die sleufjes gaat die die kolk in. Nou, en uiteindelijk komt dat weer in het oppervlaktewater terecht. Nou, dat is iets wat we niet wensen, iets wat we niet graag willen. Vandaar dat we hebben gezegd van joh, we leggen op 25 locaties binnen de gemeente Dronten... leggen wij een tegel neer om mensen bewust te maken van... hé, hey, hier begint de zee. En eh, dat moet je triggeren. Denk van, hé, hey, hier begint de zee. Hoezo begint hier de zee? Dus ken je die code, krijg je wat uitleg over wat hoort er nou wel...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 Dan stond pas. Het was ook slecht weer in Spanje, dus ik hield het daar niet droog. De hele dag in kroegen, zodat de tijd toch vloog. Ik raakte door mijn geld heen, geen peseta meer op zak. Het was een veertiendaagse reis, dus het hotel dat werd de bak.